4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie heeft twee ex-medewerkers van Twitter aangeklaagd... vanwege spionageactiviteiten voor Saoedi-Arabië. De twee, een Saoedier en een Amerikaan... hadden toegang tot privégegevens van Twitter-gebruikers. Ze hadden het gemunt op dissidenten en andere critici van Saoedi-Arabië. Een derde persoon, een Saoedier, is eveneens aangeklaagd. Hij zou als tussenpersoon hebben geopereerd. Hij is ook de enige die vastzit in Amerika. De andere twee zijn al langer teruggekeerd in Saoedi-Arabië. In Burkina Faso zijn tientallen mijnwerkers in een hinderlaag doodgeschoten. Ze reden in een konvooi van vijf bussen, begeleid door het leger. Een van die bussen zou in de oostelijke regio Est op een bernbom zijn gereden... waarna gewapende mannen het vuur openden. Volgens de gouverneur zijn er zeker 37 burgers omgekomen... en nog eens tientallen gewond geraakt. De slachtoffers werkten voor een Canadees mijnbedrijf. Burkina Faso leidt al drie jaar onder het geweld van jihadistische groeperingen... die vaak uit het buurland Mali afkomstig zijn. Vals alarm heeft de afgelopen avond het vliegverkeer op Schiphol in de war gestuurd. Door een fout van een piloot van een vlucht van Air Europa naar Madrid... werden de veiligheidsprotocollen geactiveerd. Hulpdiensten rukten massaal uit en de D-pier werd tijdelijk afgesloten. Al snel bleek dat de piloot per ongeluk de alarmcode had verstuurd. De bemanning en de 27 passagiers werden van boord gehaald. Andere vluchten raakten vertraagd. Het toestel van Air Europa is vlak voor 11 uur alsnog naar Madrid vertrokken. 67 dierenactivisten die in mei urenlang een varkensstal in Bokstel bezet hielden... krijgen per persoon 300 euro boete en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De leden van actiegroep Meet the Victim stonden gisteren terecht in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie had een week onvoorwaardelijke celstraf geëist voor alle activisten. De meeste actievoerders kwamen uit het buitenland. Eerder bezette de actiegroep al boerderijen in Australië en Canada. Het weer, de bewolking neemt verder toe en er kan een bui vallen. Overdag is het bewolkt en trekt een regengebied over het land. Het wordt morgen zo'n 9 graden.